Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Britse pond glijdt vandaag onderuit en staat nu op het laagste punt in 31 jaar. Door het besluit om uit de EU te stappen is er veel onzekerheid ontstaan. Sinds het referendum is het pond al 10% in waarde gedaald. De week daarna leek de koers weer iets te stabiliseren, maar vandaag is de onrust onder beleggers terug. De rechtbank in Haarlem heeft voor de tweede keer bepaald dat Willem Holleder bijna 18 miljoen euro aan de staat moet betalen. Volgens de rechters heeft hij dat geld met criminele activiteiten verdiend. Voornamelijk met de afpersing van vastgoedmagnaat Willem Enstra. De rechtbank in Haarlem kwam in 2012 op hetzelfde bedrag uit. Holleder werd voor het afpersen van Enstra en vastgoedhandelaar Kees Houtman in 2007 tot 9 jaar cel veroordeeld. Op dit moment zit hij vast op verdenking van betrokkenheid bij verschillende liquidaties, onder andere die van Enstra in 2004. Gemeentes hebben op dit moment geen goede aanpak voor verwarde mensen. Dat zegt het aanjaagteam Verwarde Personen. Betekent dat voorlopig onzeker blijft of mensen die in de war zijn en thuis wonen de noodzakelijke hulp wel op tijd krijgen. Het afgelopen jaar waren er meerdere incidenten met verwarde personen die gevaarlijke situaties veroorzaakten. Vorige week trokken huisartsen aan de bel omdat ze de zorg aan mensen met psychische problemen niet meer aankunnen. Een op de vijf bedrijven in de horeca en detailhandel die onlangs zijn gecontroleerd houden zich niet aan de wet. Werknemers krijgen vaak te weinig betaald, werken te veel of werken zonder vergunning, zegt de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de horeca ging het vaak mis bij eenmansbedrijven. De eigenaar was daar vaak langer aan het werk dan toegestaan. Ook werkten er veel buitenlanders zonder de juiste vergunningen. In de detailhandel gingen vooral avondwinkels, naaiateliers en bakkers in de fout.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 ¡Gracias! calle.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 not afraid. For those who believe, I will save. And if you're thirsty, I will quench you with my love. And if you're hungry, I will feed you with my word. She runs and kind of a maniac, so I move it in and we unpack. it the same as yesterday.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 Peace.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 making history. The sun's about to go down, baby.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. 跟着。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

margaritas by me in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?